7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Onderzoekers zijn begonnen met een telling van het aantal walvisachtige dieren in de Noordzee. Het onderzoek maakt deel uit van een grote project. Eens in ongeveer tien jaar wordt de populatie dolfijnen, potvissen, bruinvissen en bultruggen van Noorwegen tot Portugal en van de Oostzee tot Ierland geteld. De onderzoekers willen onder meer weten of de komst van windmolenparken gevolgen heeft en hoe walvisachtigen hebben gereageerd op nieuwe vaarroutes en het toegenomen scheepvaartverkeer. De Europese leiders hebben gereageerd op de aanslag op de luchthaven van Istanbul. EU-president Tusk zei, in dit soort tijden moeten we verenigd zijn. Hij gaf daarmee gehoor aan een oproep van de Turkse president Erdogan. Die hoopt dat in reactie op de aanslag de strijd tegen terreur gezamenlijk wordt aangepakt. President Hollande en bondskanselier Merkel zijn het daarmee eens. Eerder sprak Erdogan met president Poetin over de aanslag. Ze spraken af om hun relatie te verbeteren en binnenkort te praten over de aanpak van terrorisme. Bij de aanslag op de luchthaven Atatürk in Istanbul kwamen 41 mensen om het leven. Er liggen nog 130 mensen in het ziekenhuis. Twee oud-medewerkers van een accountantsbureau zijn in Luxemburg veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van negen maanden en een jaar. Ze waren klokkenluiders in de LuxLeaks-zaak uit 2014. Een derde verdachte, een journalist, gaat vrij uit. De drie zouden een grote hoeveelheid vertrouwelijke belastinggegevens van vooral multinationals naar buiten hebben gebracht. En boeren en tuinders in Limburg en Oost-Brabant krijgen geen vergoeding voor de schade door het noodweer van de afgelopen tijd. Staatssecretaris Van Dam bracht vandaag een bezoek aan de getroffen bedrijven. De sector schat de totale schade op meer dan een half miljard euro. Het weer, vanavond af en toe een bui, ook morgen regen, tegen de avond wordt het droger. Smiddags wordt het 18 tot 21 graden. Ook vrijdag en in het weekende wisselvallig, wel af en toe zon. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A5 hoofddorp richting Amsterdam... tussen Raasdorp en de aansluiting met de Ring van Amsterdam... 8 kilometer met 20 minuten vertraging... Veel vertraging ook weer op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en Knoop het Velsen staat 8 kilometer file met ruim drie kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht in de Wijkertunnel. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Duivendrecht en die we meer 6 kilometer vielen na een ongeluk.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 Tweede uur muziek, tweede uur nieuwtjes. En de tweede uur, de gezelligste radio-dj's. Dit is aflevering 30, jaargang nummer 1. Welkom terug. Twee uur ZFM Beachmasters. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Twee uur, straks de evenementen. Zandvoort, Bloemendalenzee, eigenlijk heel Kennemerland. We gaan eerst verder met Charlie Poet. We don't talk anymore. straight twilight moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. luistert nog steeds naar van Beachmasters. Alles mag hier, maar alles kan hier ook. Volgende week vrijdag disco. Het uh, eh, Gym Pixel in Zandvoort. Kaart kan je binnen via van Beachmasters of halen bij de Bruna. Of uh, eh, ga even langs voor Gym Pixel. Dan kan je ze ook alvast reserveren. Dit was DNC, Cake by the Ocean.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 And I stay show, yo, you know how it goes. But the girls like. Man of the year, I'm flaky. Had a couple man won't be me them man can't be T, T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity out.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 En het is alweer bijna tijd, dus wij gaan zo lekker door met het weer. Maar eerst nog even wat anders. Alvita featuring Levi Pro. I'm so fly. ZFM Beachmasters 106.9, Zio kanaal 40 of via de site www.zfm-live.nl so sky high There anybody'll try to cut my wings I'm so fly, so sky high There anybody to try to sing, sing, sing, sing, sing, sing. I'm so fly. En dan is het alweer tijd voor het eh, weer en het verkeer. Zoek nummertje stuur ze door, hè, Facebook, via de telefoon. Of stuur ze even door via de e-mail. Je weet hoe het werkt. We gaan snel verder met uh, eh, Hardwell. Dario, hier op ZFM Beachmasters. not tonight. I dare you. Matthew Connor. There You, ZFM Beachmasters. Eén over half acht. Tijd voor het weer. En het eh, is weer niet veel eh, belovend hier deze aankomende week. Want het is gewoon kut weer in Nederland. Heel simpel gezegd, heel lullig. Ik mag het niet zeggen. Dus is eh, muis van kloten. Vanavond in de westelijke helft regen. Vannacht ook in het oosten. Het wordt vannacht een graad of 14. Vooral aan zee gaat het stevig waaien. Morgen blijft het langere tijd bewolkt en regenachtig. Vrijdag zijn er drogere perioden met een beetje zon. Morgen en vrijdag wordt het rond de 19 graden. Moet ik jouw microfoon aanzetten of zo? Nee? Oké, okay, nee, het leek alleen of zo. En hebben we nog wat file staan op de A7 Heerenveen, Groningen. 13 minuten vertraging tussen Charlbert en Beester Zwaag. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht 6 minuten vertraging tussen Malden en Kuik. En op de A205 Zwanenburg-Haarlem 9 minuten vertraging tussen Haarlem-Zuid en eh, Haarlem. Ja, makkelijk kan het niet. En dan uh, eh, rij je nog richting Zandvoort op de N200 bij Halfweg. Dan moet je bij hectometerpaal 5.9 via Remming trappen, want staan ze te flitsen. Ook bij, eh, op de A15 Ridderkerk bij hectometerpaal 71.9.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 dessa clown. Zomer of winter, altijd weer ZFM. There is something you should know. I try to hide it. Now put everything on show, but you're in my head. Second guess, decisions now, regrets, what to do next. What did you expect? If it's on, let me know it's on. Both wanna walk, don't wanna put a foot wrong. We could have it all waited so long. I'm ready to go if you're ready, but you don't wanna seem foolish. That's why you're holding back. I get that. I don't wanna look foolish, so I'm keeping my mouth shut. No, we both do it all that like nobody else. And that's why we're full. If you thought about it, seen us give this thing a try, though you try to hide it. Uh, I think it's graphic in your eyes. Hold tight, make up your mind. While the promise drifts aside, would you leave it behind? If it's on, let me know it's on. Both wanna walk, don't wanna put a foot wrong. We could have it all waited so long. I'm ready to go. I said I'm ready to go if you're ready, but you don't wanna seem foolish. That's why you're holding back. I get kleine maak het of kraak het eigenlijk, vind ik vandaag. Of, eh, want eh, onze enige echte, de one and only, niemand meer dan onze enige echte, Weet hij ook weer? Ja, DJ, Navy, is er. Eh. Hoe maak je het, jongen? Ja, rustig. Ja, alles lekker gewoon? Alles lekker. gewoon het leven, man. Het leven, werken, werken, draaien en nog eens een keer draaien. Van alles en nog wat. Natuurlijk volgende week Jump XL, de disco. met onze enige DJ Navy. Ja, niet alleen DJ Navy, we hebben er nog een andere bij. Ja, dat is onze, onze kleine tuin. Die komt er ook even draaien. Ja, ja. We, gaan nog een gezellige editie. van die jongen. Ja, absoluut. Het is een goede DJ. Hij doet ook hier in de eh, IJsbaan de Zandvoort. Dan is al de disco en het draait hij ook even drie, twee uurtjes. Kijk. Lekker pompen daar. Hm. Zie je er op die schaar zo hakken. <laughs> hey, eh, we hebben een eh, soort kleine market of kraakend hier vandaag, toch? Ja, vandaag hebben we een soort market of kraak En deze artiest die we vandaag op gaan zetten komt uit Amsterdam. Is een vriend van mij en eh, gaat onder de naam James Taylor. Ja, want we hebben ook nog eentje. We hebben een Megan Trainer, hè? Dus het, is... Eh, ja, James Taylor. Deze jongen is een eh, rapper. Hij is 21 jaar en ja, hij is upcoming. Hij is ja, strak. Hoe gaan, hoe gaan we dit vertellen? Ja, mensen... U moet het maar horen. ja, hij is gewoon eh, strak. Het is gewoon lekker. Hij heeft gewoon eh, de Panda. Dat is, nou, van wie was die ook? Orchers, We hebben het nummer Panda origineel van Designer, maar eh, hier in de Team Fantasy remix van JT, Team Fantasy. Yeah. Shout out naar Team Fantasy. Dit is JT. Panda. Ik Een ratje in de pin nog steeds. Maar gisteren met die negara zeg maar ik leef goed broer. Ik eet veel kibber, ook veel hash, train all day. Train wat day. Wil man, zeg hier man. Ben met trouwens, daar is penda. Niggas die weten wat, hebben pengers. Ik heb die wit en die mengers. Mannen die stromen op doen net als stekken. Jij bent met blidders, die boys die niet rennen. Ik ben met die boys die niet praten, maar trekken. Maar daden die laten je dadelijk merken. Een kind van de straat, mama noemen een zwerf. Ik was in de keuken, die witte die ook mengen. Risico's, ik kwam pas terug in december. Nu willen ze kennen en mixen net blenders. Ik ken er pas net, maar nu wil ze verwennen. Ben weer op een derba, heb schat aan de kops. Wat ligt het aan mij, ga ik dood op de top. Heb veel broeders verloren, dus geef ik niet op. Het gas. En dat ik mis en dat ik je trap. In massa, zak, heb vijf in de stad. Wist die mijn like door mijn riem mijn tas. Is er een tip broer, we er net wat de vakantie naar Tanger wat had je verwacht. Ik wil niet praten met ratten, ik kan het niet snappen. Die niggas, die mixen met kost. Let op je stappen, die mannen zijn wakker en zoeken naar klappen, dus let op je man. Jij zeg, we don't like the us. Pak dat toen zoek tricks op de blok. Wil een kilo, dus fix ik een hok. Mijn boys doen alles voor kost. Zet wat het kost. Ik wil die brood, jij wil die kost. Fuck werk, ik voel me de baas. Je bent die me zegt, maar pak in die mars. Yo, what the fuck? Baas 713 bitch. Niks veranderd, we zijn er nog steeds. Volgende week die 101. Hey, like die pagina, volg die Insta, doe die dingen man. We zijn gewoon hier man. Ben met drums, dat is spender. Ik wil die S en een verder. Dus ik ben vaak aan het werk. Check dus wil mijn pillen, ik zet erop sterk. Mijn hoofd op cijfers, moet even beseffen. Het rappen kan lukken, dus moet niet meer lullen. Net zomaar een plussen, maar ik word die komma, na komma die nullen. Wil ik hem sterk, ah, tijd voor die sukkels. Auto's gaan dom in mijn team, bloot die ruggen. Let niet op mijn broertje, let op je sussen. Ik ben een fire en niemand gaat blussen. Die bos brengt ons in het minister Rutte. Los nog geen gangster, je bent er niet. Westen die maand, ik nu net als bellerie. Ik ben er beter in. Bitch, om mijn dik die nu praat over weddering. Ik wil niet trouwen, nee, ik wil die cheddar zien. Ik heb die Amy, dus zoek naar die Valerie. Boys die en trekken net jammer voor salary. Ik ben op groeien, maar ik in het salary. Ik wil die pants, of anders die Lambo. Ik wil het al, dus trek in die band. Op bandana op mijn hoofd, ik voel mijn Rambo. Dat ja, die fucker met mij, want ik dance, oh. Ik heb die in de kok in het handje. Wil beter worden dan mijn eigen dad. Die fuck op de straat en op zoek naar die clan. Die stoot hoe ze willen, maar weer in de trends. Ik ben op finesse, net niet in die band. Die die ik nee, nigga, jij ken. niet. Laat het toch vroeger naar heaven, I ik ben op mijn en we volgen die trend nu. Oké, oké, dit was Panda van James Taylor van Team Fantasy. Ja, ja, maak het of kraak het is het eigenlijk. Dus ik heb er niks over te zeggen, maar van mij mag je wel door. Van mij mag je wel maken eigenlijk, weet je wel. Ja, ik, eh, James Taylor, deze man die moet het wel maken, lijkt mij. Maar voor de luisteraars, maakt of kraakt het, geef het even door via de Facebook uh, eh, ZFM Beachmasters of gewoon via de e-mail. ZFM Beachmasters, gmail.com. En voor alle luisteraars die dit nog verder willen horen, die meer willen horen van James Taylor, kijk op oh, Soundcloud en kijk op YouTube op Team Fantasy ENT. Zoek hem op, James Taylor. Alvita Soler. Sofia. En wij gaan snel verder naar Mo.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 Het zit er alweer bijna op. Aanstaande weekend. Spannende race van Max Verstappen natuurlijk. gelijk verder met... Ja, heb je hem? Heb je hem? Pak je microfoon dan. Oh, je hebt hem niet, je weet hem niet. Nou, we gaan gewoon lekker snel verder. Dit is Angel, featuring Dante Leon van... We feel the same about a lot of things. She wouldn't change for the Milky Way. Her love is so new age. She's got a flicker in her eye, make you feel alive. I wake up. Thank you. Oh yeah, we feel the same a lot of things. Oh yeah, she wouldn't change for the Milky Way. Oh no, love is so new age. She's the one, but yeah, I'm wondering if there's more to find. I got a rocket in my pocket, let's explore the sky. Vincent Dandeleon. Dat. Eén laatste nummertje voor vandaag. En dan gaan we snel naar bed. Morgen weer een nieuwe dag, nieuwe kansen. Dit was Angel. We gaan snel verder met Jeunesse.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 Jaargang nummer 1, aflevering 30 Volgende week woensdag zijn we er weer, dezelfde tijd, dezelfde presentator. Mijn naam is Jonas Marson en onze enige echte gast DJ was er ook. En dat was eh, DJ Navy. Uh, aanstaande vrijdag geen uitzending wegens een zomerstop.